uur. van Kamp met het NOS Journaal. Storm Franklin leidt op verschillende plekken tot overlast. In Hilversum dreigen losgeraakte dakplaten van het stationsgebouw af te waaien. Het treinverkeer van en naar Hilversum is stilgelegd en de omgeving is afgezet. Ook in Delft en Den Haag zijn dakplaten door de wind losgerukt, schrijft Omroep West. En in Rotterdam is een boom op het metrospoor gevallen. En ook in Wateringen en Voorburg zijn bomen omgevallen, meldt Omroep West. Rijkswaterstaat sluit rond 12 uur vanavond de Hollandse IJsselkering vanwege verwachte hoge waterstanden. De piek van de storm wordt tussen 8 en 11 uur vanavond verwacht. Morgen komt er overleg tussen Rusland en Oekraïne en de OVSE... de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dat heeft Frankrijk gezegd na een telefoongesprek... tussen de presidenten van Rusland en Frankrijk, Poetin en Macron. Rusland heeft dat niet bevestigd. De OVSE ziet toe op naleving van de wapenstilstand... tussen Oekraïne en de pro-Russische separatisten in het oosten. Die overeenkomst wordt steeds vaker geschonden. Aan boord van de veerboot waarop vrijdag voor de kust van het Griekse eiland Corfu brand uitbrak... is een vermiste passagier levend teruggevonden. Het gaat om een man van 21 uit Belarus, melden Griekse media. Er is ook een dode gevonden, maar om wie het gaat is onbekend. Er worden nu nog tien mensen vermist. De veerboot wordt met sleepboten naar Corfu getrokken. De brand aan boord is nog niet onder controle. Gabriel Bach, een van de openbaar aanklagers in het proces tegen nazi-kopstuk Adolf Eichmann, is overleden. Eichmann was verantwoordelijk voor het organiseren van het transport van miljoenen Joden naar nazi-vernietigingskampen. In 1960 werd hij door de Israëlische geheime dienst ontvoerd uit Argentinië en een jaar later ter dood veroordeeld. Na het Eichmann-proces was Bach onder meer lid van het Israëlische Hoge Rechtshof. Hij is 94 jaar geworden. Het weer tot besluit onstuimig met veel regen en een stormachtige wind. Het KNMI heeft voor vanavond code oranje afgekondigd voor het westelijk kustgebied. En het morgen buien en veel wind en dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen...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 Alvast sorry voor de buren. Mijn nieuwe boxen die staan aan. Alvast sorry voor Zandvoort. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make rest. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one?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 Dat die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Dat die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens plus meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik dat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress Anders gaan we naar Panache en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Ook die meisjes lopen dit Net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Zelfs ook die meisjes lopen dit bel in mijn broek en ze wordt heter. Op z'n hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten. Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen. Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn. Beuk, lak en kan hij zwaai. Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn. Voor de rest, laat het nat en vies zijn. Ah, ah. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress.